Het is Helene Ecker met het NOS-journaal. Een computer tijdens een cyberaanval op haar computer terechtkwam. Volgens de Duitse krant Bild am Sonntag is het hele computersysteem in het Duitse parlement getroffen door de cyberaanval. De hackers hebben volgens de zondagskrant berichten gestuurd vanaf het e-mailaccount van de bondskanselier. Een woordvoerder van het CDU, Merkels partij, wilde niks zeggen over het virus en of er informatie uit Merkels computer is buitgemaakt. Het Pentagon wil tanks, gevechtsvoertuigen en zwaar wapentuig onderbrengen in de Baltische Staten en Oost-Europa. Dat schrijft de New York Times. Het plan moet nog door het Witte Huis en de NAVO worden goedgekeurd. Als dat gebeurt wordt voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog Amerikaans wapentuig in voormalige Oostbloklanden gestationeerd. Ook zou het een sterk signaal zijn van de NAVO aan de Russische president Poetin dat de NAVO bereid is bondgenoten te beschermen. In de Utrechtse Rivierenwijk is afgelopen avond een man neergeschoten. Agenten zagen de man met een schotwond zitten op een bankje op het Maasplein. Hij is met inwendige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De dader is spoorloos. De politie vermoedt dat het slachtoffer een conflict met iemand had dat uit de hand liep. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben de halve finale van de World League in Argentinië met 2-1 verloren van Duitsland. Daardoor is Nederland nog niet helemaal zeker van een ticket naar de Olympische Spelen van 2016. Als het oranje team zondag wint in de troostfinale tegen Canada... gaan de hockeymannen wel definitief naar Rio de Janeiro. <clears throat> Dan nog het weer. Het is vannacht bewolkt met soms wat regen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog.